Ember Brandsen met het NOS-journaal. PvdA-leider Samson zegt dat er ook na de zomer minder gas uit Groningen zal worden gehaald. Hij noemt het verhogen van de gasproductie ondenkbaar. Samson gaat daarmee in tegen minister Kamp van Economische Zaken. Die zei maandag dat de gaswinning tijdelijk wordt verlaagd tot 16,5 miljard kubieke meter. Op 1 juli neemt Kamp een besluit of de gaswinning daarna weer wordt verhoogd naar de eerder geplande 39,4 miljard kub. Het aantal Nederlanders met meer dan één baan is de afgelopen decennia sterk gegroeid. In 1986 had 3% meerdere banen, in 2012 was dat 8%. Een derde van hen merkt meer dan 40 uur per week. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen combineren hun werk ook steeds vaker met een studie of mantelzorg. Vier op de tien werkenden volgt een opleiding of cursus. In het SCP-rapport staat verder dat mensen boven de 45 die hun baan verliezen moeilijker weer aan werk komen. President Obama heeft de Russische president Poetin opgeroepen om aankomende dag in Minsk een vredesakkoord te sluiten over Oost-Oekraïne. De twee spraken elkaar via de telefoon. Obama besprak met Poetin het oplaaiende geweld in de regio aan de vooravond van vredesbesprekingen in Wit-Rusland tussen de leiders van Oekraïne, Rusland, Frankrijk en Duitsland. Obama wees Poetin op het toenemend aantal slachtoffers en riep hem op van de gelegenheid gebruik te maken om een overeenkomst te sluiten met zijn buurland. Het Amerikaanse technologieconcern Apple is bij het slot van de beurshandel in New York voor het eerst uitgekomen op een marktwaarde van meer dan 700 miljard dollar. Nog nooit wist een bedrijf een handelsdag zo rijk af te sluiten. Een aandeel Apple kost nu 122 dollar en 2 dollarcent.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 Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him, will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us. cut in half. Children watching all this. Your body's shiny as diamond, your heart is strong as gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. you've been Kanye's wife. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved, you never would. You hope the world will take care of business when Kanye made him famous.